voor spoedige start. Joris Stubinitsky met het NOS-journaal. Directieleden van de Nederlandse Spoorwegen en NS-dochter Highspeed... moeten vrijdag in België uitleg komen geven over de problemen rond hogesnelheidstrein Vira. Dat heeft de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS bekendgemaakt. Sinds de hogesnelheidstrein tussen Nederland en België zondag in gebruik werd genomen... hebben zich elke dag technische problemen met de Vira voorgedaan. Zo reden treinen met vertraging, werden ritten geschrapt... en moesten reizigers per bus hun bestemming bereiken. De NMBS zegt zich grote zorgen te maken. Een oud-politieagent heeft drie maanden cel gekregen... voor het ontvoeren en bedreigen van een Poolse zwerver. Een tweede agent die erbij was kreeg een werkstraf van 240 uur. Nadat de zwerver in 2009 overlast had veroorzaakt in Blijswijk... namen de agenten hem in een busje mee naar een afgelegen plek... De agent richtte zijn pistool op de zwerver en zette een schep naast hem neer, zogenaamd om zijn eigen graf te graven. Het tentenkamp in Den Haag, waar uitgeprocedeerde asielzoekers sinds half september zitten, mag toch worden ontruimd. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten in een kort geding dat de asielzoekers hadden aangespannen tegen het stadsbestuur. Het gaat om 40 tot 50 uitgeprocedeerde asielzoekers, voornamelijk uit Irak. Ze bivakkeren met hun tenten vlakbij het station Den Haag Centraal. Burgemeester Van Aartsen had de asielzoekers eerder laten weten... dat ze uiterlijk morgen weg moeten zijn. Volgens hem zijn de gezondheidsrisico's te groot. Europeanen doen dit jaar voor 305 miljard euro aan aankopen via internet. Dat verwacht de Europese koepelorganisatie van webshops. Daarmee stijgt de omzet van webwinkels met zo'n 22 ten opzichte van vorig jaar. De groei is vooral te danken aan Zuid- en Oost-Europese landen. Het weer, afwisselend wolkenvelden en opklaringen. Het is op de meeste plaatsen droog en het gaat licht vriezen. Morgen temperaturen rond het vriespunt en af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A12 in de richting Den Haag. Bij Woerden 3 kilometer. Er stond een vrachtwagen met een klapband. Maar inmiddels zijn de rijstroken weer vrij. A13 richting Rotterdam bij Delft-Noord 2 kilometer door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Noordloos en Werkendam 4. En op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afrit en Dolder en Knoop het 5 kilometer door een ongeluk op de A27. En op de N44 naar richting Den Haag.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 Do I Need To Say More? Nee, hè? Hoor je ze, die Braziliaanse dames? Hoor ze gillen dan. Voor Gustavo Dimas. Dit is Balada. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá bem balada.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 White knuckles and sweaty palms from Blow Me One Last Kiss. En daarvoor Gustavo Lima en Ballada. We zijn er nog steeds mee bezig. Nog een heel uur lang. Terugkijken op 2012. En ehm, je hebt het al een eh, heel uur lang gehoord. Wat een fantastisch muziekjaar was het toch, 2012. Een heleboel waanzinnige platen heb je al voorbij horen komen. En nog een heleboel gave platen meer. Want um, riep ik net nog heel erg... Eh, dit was het jaar van de Braziliaan. Waar je Gustavo Lima al als voorbeeld van hoorde. En er zometeen ook nog die andere knijter uit Brazilië. Van Michel Telo uit Chopegum. Maar het was eigenlijk ook een beetje het jaar van de Koreaan. Want ehm, heb je je ooit kunnen herinneren dat een Koreaan in de top 40 terecht is gekomen? En dan ook nog eens in de top 5? Waarschijnlijk niet. Maar deze man die heeft het geflikt met zijn aanstekelijke dansje... zijn aanstekelijke stem en zijn aanstekelijke liedje. En ehm, ook daarom opgenomen in dit overzicht. Ik zou zeggen, zet die auto langs de kant.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 star. Gangnam Style. Zij. Gangnam star. Ik denk dat er eh, geen plek te, te, vinden is op deze wereld... waar dat dansje niet gedaan is. Ik bedoel, eh, als je kijkt hier naar de CFM-studio... Ehm, ik heb hem een keer gedaan hier, hoor. Eh, ik weet niet of de webcam het doet, maar ehm, ik hoop het niet. <laughs> Hallo kijkers. Jordan dus spray in Gangnam Style. 2012 was ook eh, het jaar van een nieuwe ontdekking... door niemand minder dan Justin Bieber. Ehm, die eh, twitterde namelijk over haar. En daardoor werd ze eigenlijk een wereldster. Misschien nog wel groter dan Justin Bieber. Carly Rae Jepsen. En ze scoorde deze grote hit natuurlijk. Die hoor je nu hier bij CFM. Dit is Call Me Maybe. I don't think about you all the time. but when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. when I do, I wonder why. No more tears, could have told. dat zei ik al. Verdomme. Oh, baby, Asaf Afido. One Day, The Reckoning Song. In de Banco Mood remix. Want het is dan weer, eh, geloof het of niet, een jaar of vier geleden... dat Asaf dan het origineel uitbracht van One Day, The Reckoning Song. En vier jaar later dacht DJ Banco Mood Ehm, en je vermoedt het al, die komt uit Duitsland. Weet je wat ik vandaag eens ga doen? Ik ga een remix maken van die plaats van vier jaar geleden... waar niemand ooit gehoord van had. Ik denk dat Asaf Afidan hem heel erg dankbaar is. Want hij heeft een monsterhit dit jaar gescoord met deze remix. En ehm, daar zijn de royalties vast wel ergens van terug te zien. Je hoort hem hier bij ZFM Beachmasters One Day. Afrojack had ook een waanzinnig jaar. En deze hoorde daarbij. Dit is Can't Stop Me. If this was the ik zo tof vind aan Robbie Williams... je vergeet hem eigenlijk altijd... en elk jaar komt hij weer terug met een waanzinnig lekkere plaat. Dit was er een voorbeeld van. Zijn hit uit 2012 Candy en ook Afrojack... samen met Shermanology en Kent Stop Het is zo over 10 minuten alweer tijd voor een plaat van jou. Een van jouw favoriete platen uit 2012. Waar ben je dit jaar nou echt helemaal los op gegaan? Of wat vond je een waanzinnig mooi liedje? Laat het aan me weten via hashtag ZFM Zandvoort, mail of bel de studiolijn en kondig hem zelf aan. Dat kan via 023 573 0393. Pen en papier bij de handen 023 573 0393. Dan je weer update. Eh, vanavond in het noorden eerst nog enkele regen- en sneeuwbuien. Verder droog en vannacht lichte tot matige vorst. Morgen periode met zon en maximumtemperaturen. Die liggen rond het vriespunt. In de avond in de zuidoostelijke helft van het land een klein beetje sneeuw. Vrijdag eerst grotendeels droog. In de middag en avond vanuit het zuidwesten flink wat regen en stevig wat wind. Er eh, een stuk zachter met 5 tot 9 graden.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 Het is tijd eh, voor het eh, tweede en één na laatste verzoekje van dit uur. Ehm, het is namelijk nog mogelijk aan het eind van dit uur... jouw favoriete plaat uit 2012 te horen. En um, daar staan de lijnen nu voor open. Dus het derde verzoekje. Hashtag CFM Zandvoort of mailen collard.hotmail.com. Je kan ook bellen 023 573 0393. En weet je wat het is? We hebben een tweede verzoek binnengekregen. Die is aangevraagd door Tim... Het is een aparte plaat. Leuk dat je hem aanvraagt, Tim. Het is een combinatie tussen reggae in de drums... Ja, reggae. En rockgitaren. En ehm, ik vind het leuk dat je hem aanvraagt. Wat, wat een waanzinnige plaat is dit. CFM, dit is Morning Parade. You gonna stay up late tonight under the stars. Well, I'll put you I'm gonna set my sights. I'm gonna set your soul alight under the stars. Under the stars. door Tim. Thanks for Morning Parade. Was zijn plaatje uit 2012. Under the Stars. Met de CFM Beachmasters. En ehm, dat je nu luistert, betekent één heel triest ding. Je bent vanavond niet in het Ziggo Dome. Want daar worden de afgelopen dagen concerten gegeven en niet zomaar wat. Echt een waanzinnig concert, het Swedish House Mafia. Ze gaan ermee kappen. Ik bedoel, het was niet alleen maar topnieuws in 2012. De Swedish House Mafia die zette er een punt achter. Maar niet zomaar. Een wereldwijde tour, de One Last Tour. En de afgelopen tijd is hier in Nederland en dus ook vanavond in het Ziggo Dome. En eh, mocht je daar nou graag heen gegaan zijn en is het je niet gelukt... of eh, misschien ben je wel een ontzettende laatkomer... zit je nu in de auto en denk je, ja, ik ben daar wel bij... dan ga ik deze alvast even draaien voor je om je in de stemming te brengen.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 Mr. Whistle. En eh, in het Ziggo Dome, maar ondertussen ook hier de Swedish House Mafia. En Don't You Worry Child. Nog eh, enkele minuten heb jij de tijd. Een minuutje of drie, vier. Om jouw ultieme 2012 classic bekend te maken. Via de mail collard.hotmail.com of de Twitter hashtag ZFM Zandvoort. Welke plaat eh, uit 2012 vond jij helemaal te gek? Dus maar één voorwaarde, hij moet uit 2012 komen. En verder vinden wij het allemaal wel prima. Hashtag ZFM Zandvoort of mail collard.hotmail.com is tijd voor um, officieel de langst genoteerde, grootste, meest puntbehaalde hit van dit jaar.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 Michel Telo, als je je pego. Ehm, ik heb een verzoekje binnengekregen van Mike. Leuk en aardig, ik wil gewoon een kerstplaat horen. Nou, omdat we ook niet de minste zijn. En omdat het ook wel een voorwaardige afsluiter is eigenlijk. Het uh, was eh, mijn eerste vier maanden CFM Beachmasters. Ik hoop dat er nog een heleboel gaan volgen. Ik ben er weer op 2 januari. En dan eh, vind ik dit wel een mooie laatste plaat voor dit seizoen.